van de Nederlandse telen zijn eigenlijke bacteriën aangetroffen. De Voedselwarenautoriteit trok bacteriën aan in Nederland op een partij rode bietenkiemen. Die worden gebruikt als garnering. Ook op een partij in Duitsland zijn de bacteriën ontdekt. Ze zijn niet van het gevaarlijke EHEC-type O104, dat in Duitsland de crisis heeft veroorzaakt. Welk bedrijf de bietenkiemen heeft geleverd is niet bekendgemaakt. De Libische leider Gaddafi gebruikt verkrachting als wapen tegen opstandelingen. Het internationaal strafhof in Den Haag zegt daar aanwijzingen voor te hebben. Er zijn berichten dat Gaddafi Viagra laat uitdelen aan zijn manschappen om verkrachting te stimuleren. Het strafhof bereidt een aanklacht voor tegen Gaddafi, een van zijn zoons en het hoofd van de inlichtingendienst. Mogelijk wordt daar verkrachting aan toegevoegd. Richard van O, medeverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, heeft waarschijnlijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Justitie verdacht van O van het bezitten en verspreiden van kinderporno en misbruik van één kind. En nu denkt justitie dat hij meer kinderen heeft misbruikt. Van O is de man van hoofdverdachte Robert M. Hij heeft bekend dat hij 85 baby's en peuters heeft misbruikt, voornamelijk in Amsterdamse kinderdagverblijven. De gemeenteraad van Den Bosch gaat akkoord met een reddingsplan voor FC Den Bosch, maar de club moet wel een aantal voorwaarden voldoen voordat het plan definitief is. De gemeente koopt het jeugdcomplex van de club en scheldt een lening van 1,6 miljoen euro kwijt. FC Den Bosch moet wel op zoek naar sponsors of andere geldschieters die twee jaar lang garant willen staan voor de huur van het stadion. Dat komt neer op ongeveer 500.000 euro. Voor FC Den Bosch dringt de tijd. De gemeente legt de club geen deadline op, maar de KNVB wil over zes dagen een sluitende begroting hebben. En het weer nog vannacht droog in de graad of 8.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 en la elaboración de este hidrocarburo, pero también sumaría con las familias pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones de el rojo llamado así. Busco la cuenta del el ya, ya. Hola supermercado de la bancos por aquí. Hola supermercado de la bancos por aquí. ben ben ben ben ben ben ben espalhar, né? Gustavo Matos tem bico, que as moças que não tenho, desbeco, não quero, uma ah, mais moças quero, e se nos faz comigo, onde está meu dinheiro? Vivo hipnotizar com fins, preferência nunca noite frios. Los elegidos, onde está Unidos? Costa del Sos, los celebritos, onde está responsible for the slap For the hoes kill the slap Ook al denk je kom maar get fuck Papi faba gek hop En el diablo Is de costa del sol Costa del diablo La pista costa del sol Yo quiero esnifar Yo quiero vomitar Yo quiero comer hop Dus yo Ik voel me rustgezellig, ik wil Los Saladitos vamos por aquí Descemos, o descemos, Thank you.